Jobboot met het NOS-journaal. Groentetelers die geleden door de EHEC-bacterie worden voor bijna de helft schadeloos gesteld. De Europese Unie heeft 210 miljoen euro vrijgemaakt voor de telers die hun komkommers, sla, courgettes, tomaten en paprika's niet kwijtraakten. Brussel wilde 150 miljoen uittrekken om de telers te compenseren voor de geleden schade, maar dat vonden de Europese landbouwministers te weinig. In Brussel praten de Europese ministers van Financiën nog steeds over de situatie in Griekenland. Griekenland zou 85 miljard euro nodig hebben. Het overleg is deels informeel, daarom is het ook niet duidelijk of er vandaag besluiten vallen. Minister De Jager wil de Grieken alleen steunen als ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen meedoen. Veel andere Europese landen en ook de Europese Centrale Bank zijn daartegen. Ze zijn bang dat banken omvallen als ze worden verplicht om schulden van Griekenland kwijt te schelden. Het Franse parlement heeft zich uitgesproken tegen legalisering van het homohuwelijk. Een kleine meerderheid verwierp het wetsvoorstel van de Socialistische Partij. Die wil nu van het homohuwelijk een speerpunt maken bij de verkiezingen volgend jaar. Volgens een opiniepeiling is bijna 60% van de Fransen voor het homohuwelijk. Bij een uit de hand gelopen ruzie tijdens een communiefeest in het Brabantse Geldrop zijn zeven mensen gewond geraakt. Afgelopen nacht gingen de gasten met elkaar op de vuist. Daarbij werd ook gestoken. Vijf mensen raakten gewond, twee anderen kregen flinke klappen. De politie in Geldrop onderzoekt wat de aanleiding was voor de vechtpartij op het communiefeest. Kim Kleinsers moet mogelijk Wimbledon laten schieten. De Belgische tennister liep tijdens het grastoernooi van Rosmalen opnieuw een enkelblessure op. Begin april ging ze ook al door haar enkel. Onderzoek in het ziekenhuis moet nu uitwijzen of Kleisters in Londen kan spelen. Op het UNICEF Open in Rosmalen werd ze in twee sets uitgeschakeld door de Italiaanse Romina Oprandi. Het weer. Vannacht helder en droog. Morgen eerst zonnig. In de loop van de middag vooral in het binnenland kans op buien. De rest van de week is het bewolkt en regen met lagere temperaturen.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 so in case I'll be prepared when I see you smiling Cause I feel so Cause I feel so high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 still aan de hand, hand, hand, de liefde roept me. 上的红红。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 I let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 Get it now